Goedemiddag, ik ben Renske en dit is het nieuws van NOS op 3. Er is nog veel onduidelijk over een korte gevechtspauze in het noorden van de Gaza-strook. Gisteren werden die pauzes aangekondigd, zodat Palestijnen kunnen vluchten. Maar of de pauzes ook echt komen is niet duidelijk, zegt verslaggever Lennart Swolfs. Wat wel duidelijk is, is dat het Israëlische leger opnieuw een humanitaire corridor heeft geopend. Zodat Palestijnen in Gaza van het noorden naar het zuiden kunnen vluchten. Maar dat zou ook los kunnen staan van die gevechtspauzes. Hè? Want die waren aangekondigd zodat mensen de ruimte hebben om naar die veilige corridors te gaan om het noorden van Gaza te verlaten. Maar ja, specifiek over dat soort gevechtspauzes eh, heeft het Israëlische leger nog niks gezegd. Veel Palestijnen maken gebruik van de vluchtroute. Op beelden is te zien hoe de enige snelweg om het gevechtsgebied te verlaten volstroomt met duizenden mensen. Een uitsmijter uit Doetinchem moet twee jaar de cel in. De beveiliger was vorig jaar december aan het werk toen het misging. Hij duwde een dronken bezoeker van de trap en schopte hem in zijn rug... toen hij in een plas bloed op de grond lag. Daarna sleepte hij de man naar buiten en liet hem daar liggen. Volgens de rechter is het puur geluk dat het slachtoffer het heeft overleefd. En een munt van 1 cent kan zomaar hartstikke veel geld in het laadje brengen. Op een veiling ging een zeldzaam muntje van dik 200 jaar oud voor ruim een ton onder de hamer. Nog nooit eerder werd in ons land zoveel geld betaald voor 1 cent. Het muntje is zo bijzonder omdat er maar een paar proefexemplaren van zijn gemaakt. En het is duidelijk welke voetballers er voor Oranje aan de bak mogen. Bondscoach Ronald Koeman heeft zijn selectie bekendgemaakt. En daar zit toch wel een piepjonge verrassing tussen. Ajax-verdediger Jorel Hato, zegt commentator Jeroen Stekelenburg. Wel verrassend, ehm, maar niet, eh, niet onlogisch als je weet dat, eh, dat er een aantal geblesseerd is. En met name Mickey van der Ven, linksbenige centrale verdediger, is afgevallen. Ja, dan ga je een beetje kijken wat, eh, wat je dan verder kunt selecteren. En dan komt Hato, die al lang overeind blijft hè, bij Ajax eigenlijk in moeilijke tijden. Eh, hij is wel heel jong natuurlijk, 17. Koeman heeft ook Jerdy Schouten van PSV weer opgeroepen. En ook Cody Gakpo en Teun Koopmeiners mogen meedoen met Oranje. Volgend weekend speelt Nederland een EQUA-kwalificatiewedstrijd tegen Ierland. Het weer bewolkte langs de kust buien, lokaal met onweer. Ook in Brabant en Limburg valt regen. Het is zo'n 10 graden. ZFM, dit is Edwin Gerritsen van de AWB. In de regio Noord-Holland staat een file op de ring van Amsterdam, de A10 Noord, richting Den Haag. Tussen Afrit Volendam en de Koentunnel is de vertraging 20 minuten.